You can buy a seat for 15 bucks You can call the raise, Or you can check and fold on my lockbox card stud, but it's mostly Texas. Hold on, music's playing up and down the block. Mostly Christian blues, country folk, and southern rock. It's a little piece of paradise way out here in the woods. There's always something going on down in the trailer hood. I knew tattoos and farmer tans, rodeo and NASCAR fans, Dallas Cowboys football on TV. When the storm starts getting bad, you hear those sirens humming. Grab a six pack and a lawn chair. way out here in the woods There's always something going on down in the trailer hood I got her made in the shade Where the moonshine lemonade There's a party going on down in the trailer Bring me another beer mama. Ja, dat zegt eh, Toby Keat, want hij heeft het heel erg naar zijn zin daar in die trail route. Elke dag wel een feestje, door hem eh, zelf geschreven en uitgebracht in 2010. Luisteraars, welkom terug bij nog een uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. The Carter Squire. A little less comfortable. don't wanna go through the motions Just because it's easy, won't you give me that old look Like you used to when you'd see me Let's get back to living life A little less comfortable When we didn't have a nickel Not a nickel to our name Yeah, we were rolling pennies we were happy or insane Our love would burn, burn, burn A little less comfortable dat is ook uitgebracht in het jaar 2010. Carters Choir En eh, ja, ze hebben er eigenlijk eh, toch wel een succesje mee gekend hoor. En ze hebben het uitgebracht op een cd die daar nog, eh, daarna nog hoge ogen scoorde. Daar in Amerika. Ja, hier in Nederland, Europa hebben ze minder gedaan hoor. Jamie Johnson is dit. there on your mama's roof. Talking about everything under the moon. and your perfume. Oh, could think about was my next move Oh, but you were so shy, so was I Maybe that's why it was so hard to believe When you smiled and said to me Are you gonna kiss me all night? Are we gonna do this or I think you know I like you a lot miss your are you gonna kiss me or not? It was the best kiss that I ever had, except for that long one after that. And I knew if I wanted this thing to last, sooner or later I'd have to ask for your hand. So I took a chance, bought a wedding band. said to me, Are you gonna kiss me or not? Are we going to gonna kiss me Are You Gonna Guess Me? Uh, Thompson Square is ook zo'n uh, formatie die in Amerika hoge ogen heeft gescoord. Hier in Europa wat minder heeft gedaan. Maar och, dat is allemaal niet zo erg, want u hoort ze af en toe toch voorbij komen. Josh Grayson, hij heeft wel wat cd's uitgebracht hier in Europa. En dit is ook allemaal pure country rockin' cover girl. sundress, the yellow one that's a little see-through. When that sunlight hits you right. Now I'm just saying, there's nothing like leaving just a little to my imagination. Oh. dat ik helemaal niet uh, hitgevoelig ben. Niet in dit programma, ook niet in het programma Muziek. Hier wat ook draait eh, in uw eigen favoriete omroep. Maar als dit eh, een hitprogramma zou zijn, dan zou u nu horen... Nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. Want dit is inderdaad helemaal nieuw. Nee, ik heb niet de scoop. Ik heb het al zo'n week of twee in mijn bezit. Maar ik wil het zelf altijd nog een paar keer beluisteren voordat ik het uitzend. En dit is de laatste nieuwe van... Luister maar eens naar de stem. En dan herkent hij ze wel hoor. it good? Jacqueline van der Grien, maar die stem hebt u al lang herkend. Hè? Maar ik vind het altijd wel leuk om dan zo te zeggen van, herkent u de stem van deze eh, zangeres? Rob Crosby heeft het meegeschreven en in de backing vocals hoorden u die man ook. En die gaat binnenkort ook weer naar Nederland komen. Ah nee, deze, deze cd die slaat even over, maar ik laat hem maar gewoon draaien. Dit is ook een eh, Nederlandse productie. Is wel geschreven door Don Henley. Opgenomen hier in, eh, in Kaatsheuvel door Leon Priest. When the down in Texas the street kisses been Eh, het is eigenlijk het bekantje van de CD, de single CD So Much. En ja, ik vind het alleen zo ontzettend jammer dat eh, alles, uh, al de klanken die u hoorde hier, hè, de begeleiding, die komen bijna allemaal uit het kastje. Zowel die viola als die piano, alleen de akoestische gitaar die wordt bespeeld door Wim van der Vliert zelf. En ja, natuurlijk ook die stemmes van Wim van der Vliert. Maar ik vind het zo jammer dat het allemaal zo gekunsteld moet zijn, hè. Dat zult u hier niet horen hoor, bij deze. Bij deze Mark Wills. Bernie Nelson heeft het geschreven samen met Philip Douglas. Looking for America. I'm chasing down a memory of the way things used to be. Kids playing underneath an old street light Knowing they were safe when they laid down at night I'm looking for something I ain't seen in a while looking for a factory where a man can feed his family. Not worried about them moving it south, closing the doors and shutting her down tomorrow. I'm looking for America. searching for an old church steeple Where inside you'll find people Who live their lives unashamed And ain't afraid to say God's name isn't free Een beetje kritisch toen ik zei van uh, Wim van Het is allemaal zo gekunsteld, die, eh, die achtergrond, eh, die muzikanten. Want ik weet dat het heel ook anders kan hoor, hier in Nederland. Luistert u maar eens naar deze gitaar. En dat is ook live opgenomen hoor. En wordt gezongen door Ricky Cole. I wanna hold you now listen to you breathe It's like the ocean sound Whispering through the trees In the hollow of your shoulder There's a tide pool of mine came crashing over And the shoreline disappears Baby, close your eyes Fly back where the phosphor shines Green flashlights from the sea And our nets were full of soft shells And our hearts were free from toil kitchen table Till the water reached the boil We hold it all for a little while Don't we kiss the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 Zo heet eh, dit liedje tenminste. Dat is eh, de bedoeling ervan. En het liedje heet gewoon Buzzback Chase Rice. Hij heeft het zelf geschreven samen met uh, Jesse Rice. En daarvoor mogen ze het ook gebruiken in, die, als leader dan in die tv-show.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 Uh, Carrie Underwood en Randy Travis, I Told You So. En dan moet u eens kijken hoe dat die Randy Travis eh, reageert als hij samen met haar op dat podium zit tijdens die finale. En hoe hij reageert als die Carrie Underwood haar stem inzet. Hoe dat ze haar liedjes inzet. En als je dan let op de, de, de, de gebarentaal, of nou hoe ik het zeggen, op het lichaamstaal van die Randy Travis, dan zie je dat hij gewoon zit te genieten van wat daar gebeurt op het podium. Hij doet het niet voor zichzelf, nee, hij deed het toen voor die Carrie Underwood. En dat mis ik hier in Nederland soms wel Maar ja, goed, dat is dus mijn mening, hè. Raina Bowman heeft het over haar Holy Man. I just spotted a good looking guy. I'm thinking I should give him a try. I know dit nummer draaide, komt uh, Dins, mijn vrouw komt binnen en die kwam mij de laatst verschenen CDX gegeven. Zij is net even naar de post geweest en heeft haar eh, deze twee opgehaald. En wat staat erop? Een duet met Carrie Underwood en Brad Paisley. Ik zei daar net nog van, een duet met eh, Carrie Underwood en die Randy Travis. En nu? Brad Paisley heeft net een nieuwe cd uitgebracht. De cd heet This Country. Hij schreef het zelf samen met eh, Chris Dubois en vroeg dus aan die Carrie Underwood. Wil jij dat liedje samen met mij zingen? Remind me. We didn't care if people stared. We'd make out in a crowd somewhere. Somebody'd tell us to get a room. It's hard to believe that was me and you. Now we keep saying that. gonna settle for good, not great I miss the way that it felt back then I wanna feel that way again Been so long, baby zeg, ik word helemaal nieuwsgierig naar die nieuwe cd van Brad Paisley. Ik zal eens op internet gaan kijken of ik hem al kan bestellen daar in Amerika. dan kan ik u er nog veel meer van laten horen. Want eh, volgens mij is dit een prachtige cd geworden. Geproduceerd door niemand minder dan, eh, dan Frank Rogers. En misschien staan er nog wel meer duets op met eh, andere zangers of zangeressen buiten deze Carrie Underwood. You got what it takes, you can win. Shania Twain. Today is your day to begin. Wow, dat is lang geleden, do Don't give up here, don't you quit. The moment is now, this is it. I know that you can, then you will. Get to the top of the hill. Part of the fun is the climb. You just gotta make up your mind that today is your day nothing can stand in your way. Today is your day. Everything's going your way. Today, today, today, today. When somebody throws sticks and stones, all they can break I am. bones. take you is as good as it gets Don't expect more or no less Just go out and give it your best Today Your Day from the forthcoming album op Mercury Record Label. Dat staat er nog bij. Maar er staat verder helemaal niet bij door eh, eh, hoe de cd gaat heten of wanneer het uit gaat komen. Is wel geschreven door Shania Twain. En natuurlijk eh, Nathan Chapman en Shania Twain zelf hebben hem geproduceerd.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 Het zijn allemaal mensen die waren vastgezet om veiligheidsredenen. Onder wie Iraniërs die in 2009 de straat opgingen uit protest tegen de herverkiezing van president Ahmadinejad. De gratieverlening hangt samen met het einde van de Ramadan, een moment waarop wel vaker gevangenen worden vrijgelaten. Er zijn geen aanwijzingen dat er ook gratie is verleend aan de t Amerikanen, die vorige week werden veroordeeld tot acht jaar cel voor spionage. De advocaat van de mannen heeft aangekondigd dat hij in hoger beroep gaat. Een man uit Kerkrade is nacht beroofd van die vuurwapens en munitie. Toen hij rond half drie bij zijn huis aankwam, werd hij opgewacht door drie mannen. Die dwongen hem onder bedreiging van een vuurwapen naar binnen te gaan. Vervolgens moest hij zijn geld geven en de wapens en munitie. Daarna gingen de drie daders er vandoor. De man uit Kerkrade heeft een vergunning voor de wapens. In het oosten van de VS zitten miljoenen Amerikanen zonder stroom door orkaan Irene. Vooral de staten North Carolina en Virginia zijn getroffen. Zeker acht mensen zijn omgekomen door het noodweer. Irene trekt langzaam naar het noorden. In New York is het openbaar vervoer uit voorzorg stilgelegd. En veel inwoners hebben gehoor gegeven aan de oproep van de burgemeester om te vertrekken. Vooral overstromingen zouden New York bedreigen. Ook in Oost-Azië woedt een orkaan. In het noorden van de Filipijnen zijn door de orkaan Namadol zeker acht mensen omgekomen. 50.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. Namadol veroorzaakt overstromingen en aardverschuivingen en op veel plaatsen is de stroom uitgevallen. De orkaan is iets afgezwakt en is nu op weg naar Taiwan. Namadol wordt daar morgen verwacht. De Taiwanese autoriteiten zijn van plan om in het zuidoosten van het eiland 3700 mensen te evacueren. Het weer wisselend bewolkt met af en toe zon, maar ook buien. Het wordt 17 graden op de vallen tot